Levi van Eck met het NOS-journaal. De Italiaanse privacy-waakhond heeft de populaire app TikTok per direct geblokkeerd voor alle gebruikers van wie de leeftijd niet is geverifieerd. Directe aanleiding is de dood van een meisje van 10 op Sicilië. Zij deed vermoedelijk mee aan de Blackout Challenge... waarbij ze een poging deed om zichzelf zo lang mogelijk te verstikken. Vorige maand kreeg het Chinese appbedrijf al een waarschuwing... onder meer omdat er te weinig aandacht was voor het beschermen van minderjarigen. De TikTok-blokkade in Italië duurt tot zeker 15 februari. In de week van 8 februari zijn de eerste zittingen in het afzettingsproces tegen voormalig president Trump. Aankomende maandag wordt de impeachmentprocedure officieel in gang gezet. Trump kan weliswaar niet worden afgezet. Het kan hem wel verboden worden om nog een keer president te worden. De procedure wordt gestart vanwege Trumps toespraak voorafgaand aan de bestorming van het Capitool. Farmaceut AstraZeneca gaat 60% minder vaccins leveren aan de EU... in plaats van de geplande 80 miljoen vaccins die de lidstaten zouden krijgen in het eerste kwartaal... worden dat er 31 miljoen. Nederland zou in het eerste kwartaal genoeg doses voor 2,3 miljoen mensen krijgen. Dat wordt nu dus ruim gehalveerd. Volgens de farmaceut komt dat door productieproblemen in de fabriek in België. In Engeland hebben vier mannen jarenlange celstraffen opgelegd gekregen... vanwege hun betrokkenheid bij de fatale smokkel van 39 Vietnamese migranten. De lichamen werden in oktober 2019 gevonden in een koeltruck in Essex. De hoogste straffen zijn voor twee mannen die volgens de rechter het belangrijkste aandeel hadden in de smokkel. Zij moeten 20 en 27 jaar de cel in. De rechter zei dat de migranten in ondraaglijke pijn zijn gestorven. Het weer, het is bewolkt en in het zuidwesten is kans op regen en natte sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt.